Bij de treinbotsing zijn meer dan 100 gewonden gevallen. Volgens de gemeente Amsterdam zijn er zeker 42 zwaar gewonden. Ongeveer 75 mensen raakten licht gewond. Aan het begin van de avond botsen de sneltrein en de stoptrein frontaal op elkaar bij het Westerpark tussen Amsterdam Centraal en station Sloterdijk. Minister Schultz van Hagen spreekt van een verschrikkelijk ongeval. Ze wensen alle slachtoffers veel sterkte en wil zo snel mogelijk weten wat de oorzaak is geweest. Op de plaats van het ongeluk is een onderzoek ingesteld door de Onderzoeksraad voor Veiligheid en door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Verwacht wordt dat die onderzoeken tegen de ochtend zijn afgerond. In de loop van de ochtend kunnen dan de twee treinen worden weggesleept. ProRail verwacht dat het treinverkeer rond 1 uur in de middag ten westen van Amsterdam hervat kan worden. In Jemen is een Franse medewerker van het Rode Kruis ontvoerd. Hij was onderweg van de stad Sada in het noordwesten naar Hudaida aan de Rode Zee. Gewapende mannen hielden zijn auto aan en namen de man mee, zijn woordvoerder van het Rode Kruis tegenover persbureau AP. Het Rode Kruis heeft nog geen contact gehad met de ontvoerders. In Jemen worden geregeld buitenlanders ontvoerd. Bijna altijd is het de ontvoerders om geld te doen. Meestal worden de slachtoffers na een tijdje ongedeerd vrijgelaten. Oud-international John van het Schip wordt trainer van Chivas Guadalajara, de Mexicaanse topclub waar Johan Cruijff sinds kort als adviseur optreedt. Van het Schip stapte begin dit jaar op bij het Australische Melbourne Heart, waar hij sinds oktober 2009 werkte. De oud ajaxiet was eerder assistent van bondscoach Marco van Basten bij Oranje en hoofdtrainer van FC Twente. Het weer. De komende dag begint zonnig, maar in de loop van de ochtend ontstaan buien, mogelijk met onweer.